Van 8 uur. Jobboot met het NOS-journaal. Klanten van telecomproviders die een gratis mobieltje bij hun abonnement kregen... kunnen dankzij een uitspraak van de rechter honderden euro's meer terugkrijgen. Ze mogen de nieuwwaarde van het toestel terugvragen. Het gaat er om bedragen van 6 tot 700 euro. Eerder bepaalde de Hoge Raad dat abonnementen met een gratis mobieltje ongeldig zijn, omdat de prijs van de telefoon niet apart werd vermeld. De rechter heeft nu in een aantal zaken bepaald dat klanten op basis van de uitspraak van de Hoge Raad de volledige nieuwwaarde van de telefoon kunnen terugkrijgen als ze hun oude mobiel inleveren bij de provider. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers stapt naar de rechter... om de versobering van de pensioenen van KLM-piloten tegen te houden. De luchtvaartmaatschappij wil af van de gegarandeerde indexatie van de pensioenen omdat de dekkingsgraad van het pensioenfonds van KLM te laag is... moet er dit jaar zo'n 600 miljoen euro worden bijgestort in het fonds. Volgens de KLM kan dat de bedrijfsvoering in gevaar brengen... en daarom is aanpassing van de pensioenafspraken nodig. De piloten van EasyJet mogen voorlopig niet staken in het weekend. Dat heeft de rechtbank in Haarlem besloten. De luchtvaartmaatschappij had een kort geding aangespannen om stakingen te voorkomen. De rechter heeft nu besloten dat de piloten tot 5 september de hele vrijdag, zaterdag en zondag niet mogen staken. Als reden noemt de rechtbank de terreurdreiging op en rond Schiphol en de vakantiedrukte. Terreurorganisatie IS heeft in Syrië opnieuw terrein verloren. Koerdische en Arabische milities hebben met Amerikaanse luchtsteun... alle IS-strijders verjaagd uit de stad Manbij in het noorden van Syrië. De strijd om de stad heeft meer dan twee maanden geduurd. Voor IS was de stad van groot strategisch belang... vanwege de aanvoerroute vanuit Turkije naar Raqqa... de hoofdstad van het door IS uitgeroepen kalifaat. En dan het weer, opklaringen en geregeld zon, later in het noordwesten opnieuw bewolkt. Morgen eerst bewolking met in het noorden kans op een enkele bui.